Op de step, op de step, ik ben zo blij dat ik hem heb. En nou eens even zien, waar rij ik nou naartoe? Naar Purmerend misschien, ik weet alleen niet hoe. Toen zag ik die pastoor, bent u misschien bekend? Weet u misschien de weg naar Purmerend? Ja, zie ik wel, zei de pastoor. Je gaat uit en als maar door. Kijk, zie je die kapel? Die ken je ongetwijfeld wel. En als je daar dan bent, vraag dan de weg naar Permanent. Dag vent. Op de step, op de step, ik ben zo blij dat ik hem heb toen zag ik die mevrouw Bent u misschien bekend? Weet u misschien de weg naar Purmerend? Hoe zeker step, op de step, ik ben zo blij dat ik hem heb. Toen zag ik een chauffeur, bent u misschien bekend? Weet u misschien de weg naar Purmerend? zeker wel, zei de chauffeur, je bent net aan de goede deur. Met een tikkeltje geluk Maak ik die step vast aan mijn truck en ik sleep je het hele eind Naar Purmerend, naar Purmerend, naar Purmerend.